Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël, de VS en een nieuwe internationale stichting zijn dichtbij een akkoord over het hervatten van noodhulp aan Gaza. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios. De bedoeling is dat er plekken in Gaza komen waar Palestijnse burgers één keer per week een hulppakket krijgen. De nieuwe stichting die betrokken is zal geleid gaan worden door humanitaire organisaties. De belangrijkste voorwaarde van Israël is dat hulpgoederen niet in handen van Hamas vallen. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen op Syrië is een dode gevallen. Ook raakten er vier mensen gewond. De aanvallen zouden gericht zijn geweest op de steden Damascus, Hama en Dara. Het wordt gezien als een waarschuwing aan het adres van de nieuwe machthebbers in Syrië. Israël wil de Druzen beschermen, een religieuze minderheid in het land. De afgelopen dagen raakten zij slaags met pro-regeringsstrijders. Daarbij vielen tientallen doden. De man die donderdag in Rijswijk werd doodgeschoten op een terras... deed eerder aangifte omdat hij zei dat hij werd bedreigd. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het OM zegt dat er te weinig aanknopingspunten waren voor verder onderzoek. De advocaat van de Turkse man heeft gezegd dat de man gevaar liep... omdat hij banden zou hebben met de Gulen-beweging... Gisteren bleek dat het Turkse OM hem verdacht van een dubbele moord drie jaar geleden. Op 14 juni houdt het Amerikaanse leger een militaire parade. Officieel is het om te vieren dat het leger dan 250 jaar bestaat. Maar het is ook de verjaardag van president Trump. Die had zo'n parade al een tijd op zijn verlanglijstje staan. Militairen zullen een paar kilometer marcheren naar het Capitool en het Witte Huis. Het weer. Lokaal komt mist voor. Verder vandaag een mix van zon en wolkenvelden. En in Limburg later vandaag buien. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Dance. Come on. Get your back up. want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on it. Get Down on it. Get down on Get Down Come on in. Get down on it. Baby, baby. Get down on it.